En ja, deze man die eh, kan soms een beetje dominant zijn in dit programma. Met name als we weer eh, in de tienwekelijkse cycli is, eh, helemaal weer opnieuw beginnen. Zo ook met de volgende cd. Terry Oldfield samen met Soroya eh, Saras Zavit eh, Yoga Nidra. En we gaan dus even gezellig in de yoga. Prepare for a short practice in Yoga Nidra. Lie down comfortably on your bed, yoga mat, or on the floor. Ensure the phone is off the hook and you won't be disturbed. Rest in the posture known as Shavasana so that you are lying comfortably on your back with the feet apart and falling loosely to the sides, with the arms resting comfortably by the sides of the body palms upward or inward, first finger and thumb joined. Feel the head and neck are straight with the spine. Close the eyes and allow the whole body to become still and quiet. Begin by taking a long, slow, deep breath in, feeling the lungs fill from the bottom to the top. And then as you breathe out, let go of all the events of the day. Set aside any plans for the future and relax into this moment. Take your awareness now to the outer sounds. Become aware of the sounds within this room. The sounds outside the room in the distance. Allow your awareness to move freely from sound to sound If the mind slips into thought, let go of the thought and return to the practice of listening. Accept each sound you hear without judgment or expectation. gently return the awareness to the body. Listen to any sounds within the body, perhaps the heart or the pulse, or the soft, gentle sound of your own breath. Focus now to your breath, allowing the breath to become completely natural and effortless. Be aware of the breath flowing in and flowing out of the body like the waves upon the ocean, flowing into the shore and then receding back again. Feel this gentle wave like motion of the breath, deepening your sense of relaxation and peace. bring your awareness to the eyebrow center point. Make your sankalpa or personal affirmation. Repeat it silently as a short positive cd's eh, in dit eh, tweede uur van Tap Zappie aflevering 670 met eh, de sympathieke Amsterdammer Alanis Eskenazi, Shapeshifters. Daar begonnen we mee en even kijken naar zijn eerste cd. Natuurlijk in de andere cd nog was hij te horen met de Third Force en Alanis Eskenazi die heeft, maakt dan ook nog eigen muziek. Nou, lees het allemaal maar eens na op zfmzandvoort.nl en dan ga je naar programma-info en daar valt het allemaal na te lezen. Mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tips Happy. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. En we gaan afsluiten met een, nog een Nederlander, Joop Hogendoorn, Garden of Love.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 in een poging iets te zien van de spelersbus. De politie heeft delen van de weg afgezet. Bij de afslag Borne-West is al een ongeluk gebeurd. Daar is iemand geraakt door een auto. De bus met Twente-spelers rijdt met een slakkengang richting Enschede.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 De Taliban in Pakistan zegt verantwoordelijk te zijn voor de mislukte aanslag met een autobom in New York. Op een islamitische website zegt de Taliban dat het een wraakactie moest worden voor de dood van twee kopstukken van de Taliban in Irak. De politie van New York laat weten dat daarvoor geen bewijs is. De auto met explosieven op Times Square werd afgelopen nacht ontdekt. De Amerikaanse president Obama voert in New Orleans overleg over de olieramp. Daarna reist hij door naar de kust van Mississippi, waar een groot natuurgebied is. Obama laat zich daar door de kustwacht informeren over de omvang van de ramp. In de staten Florida, Louisiana, Alabama en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Bij Hattem is het middendeel van de nieuwe spoorbrug over de IJssel op zijn plaats gehesen.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 Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Show.